Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Binnen 24 uur kun je je laten testen op corona, dat zeggen de GGD's. Komt omdat er meer capaciteit is en meer laboratoria om de test te checken. Het is voor het eerst sinds maanden dat je binnen 24 uur naar de teststraat kunt. Afgelopen maanden waren er lange wachttijden. Het is ook de bedoeling dat je je uitslag binnen een dag krijgt. Dat lukt nu nog niet, maar daar wordt aan gewerkt. Een zware aardbeving in de zee tussen Griekenland en Turkije vandaag. In Turkije zijn zeker zes mensen om het leven gekomen. 202 mensen raakten gewond. Er wordt nog druk gezocht naar mensen onder het puin. De beving veroorzaakte flinke golven. De Turkse overheid waarschuwt voor een tsunami. Een feestvierder die vorig weekend losging op een boot in Alblasserdam in Zuid-Holland heeft corona. De politie greep in op het feest en werd daar bekogeld met stoelen en glazen. En nu moeten tien agenten dus ook in quarantaine. Lowlands! Lowlands, give me more! Let me see your hands, let me see your faces! <laughs> Het voelt alweer als een eeuwigheid geleden op een volle festivalweide staan om je favoriete bands live te checken. En het lijkt erop dat het ook nog wel even duurt voordat dat weer kan. Hoewel, volgens Duitse onderzoekers kunnen grote concerten eigenlijk prima doorgaan. Daar hebben ze deze zomer onderzoek naar gedaan. Mijn collega Wouter Zwart was bij dat corona-experiment. Eigenlijk weten wetenschappers maar heel weinig over dit soort grote evenementen. Hoe mensen zich gedragen en hoe zij bewegen. Waar komen ze elkaar het meest tegen? Waar raken ze elkaar het meest aan? Is dat als ze binnenkomen? Is dat straks op de tribunes? Of is dat als ze misschien tijdens de pauze een drankje gaan halen? Ja, de conclusie, grote concerten kunnen veilig doorgaan, maar niet zoals normaal. Iedereen moet op een stoel, de ventilatie moet in orde zijn, je moet een mondkapje op en er moeten vaste looproutes zijn. Dan het weer nog. Vanavond en vannacht trekt de regen langzaam weg. Morgen droog, soms ook een zonnetje.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 Als Evi en Lars bij het spoor spelen... moet stil gaan staan. Mag Nick met zijn trein het station niet in? Missen Els en Omar hun aansluiting naar Schiphol? En ziet Jamie zijn ouders niet meer voor hij een jaar naar het buitenland gaat?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 Bij de aardbeving in de zee tussen Turkije en het Griekse eiland Samos... zijn in Turkije zeker 12 doden gevallen en op Samos twee. Verder zijn er veel gewonden en de schade is groot. In de Turkse stad Izmir werden de straten overspoeld door een vloedgolf. In de hoofdstad van Polen is een nationale protestmars begonnen tegen de inperking van het abortusrecht. De afgelopen dagen waren er al tientallen protesten. Naar verwachting wordt dit de grootste tot nu toe. En KLM wil dat de vakbonden uiterlijk morgenochtend instemmen met verdere bezuinigingen over twee jaar. Dat is nodig om in aanmerking te kunnen komen voor nieuwe noodsteun van de overheid. En het weer bewolkt met in het noorden nog wat regen. Vannacht klaart het op. Morgen op de meeste plekken droog en soms wat zon bij een graad of 16. Don't know why, I don't know how. Thought I loved you, but I'm not sure now. Seen you look at strangers too many times. The love you want is a different kind. Remember when we felt the sun? A love like paradise, how has it been?